René van Brakel met het NOS-journaal. De NAVO heeft Syrië scherp veroordeeld voor het neerhalen van een Turkse straaljager... omdat hij in het Syrische luchtruim had gevlogen. Secretaris-generaal Rasmussen noemt het neerschieten volstrekt onacceptabel. De NAVO gaat ervan uit dat Syrië alles zal doen om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen, zei Rasmussen. Turkije heeft zijn leger intussen in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Premier Erdogan benadrukte dat ook Syrische helikopters het Turkse luchtruim hebben geschonden. Als dat opnieuw gebeurt zal Turkije reageren, waarschuwde Erdogan. Tijdens de storing vorige week van het alarmnummer 112 is iemand door hartfalen om het leven gekomen. Donderdagnacht konden 164 mobiele bedders geen contact krijgen. In één geval bleek dat iemand is overleden. De bedder kreeg na vier minuten pas contact met de alarmcentrale en een ambulance was pas negen minuten later ter plaatse. 112 lag eruit door werkzaamheden aan het netwerk van de politie. In het ziekenhuis van Vlissingen heeft een man van 56 vanochtend medewerkers met een mes bedreigd. Ook agenten die door het ziekenhuispersoneel waren gewaarschuwd werden bedreigd. Die trokken erop hun pistool, maar konden de man met pepperspray overmeesteren. Waarom de man in Vlissingen zo agressief was, is niet duidelijk. Het gratis dagblad Metro verschijnt de eerste twee weken van augustus niet. De krant houdt een zomerstop omdat alle regio's van Nederland in de eerste helft van augustus tegelijk vakantie hebben. Er reizen dan minder mensen met het openbaar vervoer, waardoor de gratis krant minder aantrekkelijk is voor adverteerders. Het weer zonnig, maar ook af en toe wolkenvelden. Het is tussen de 17 en 22 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later droger en mogelijk wat zon. Donderdag zomers warm. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.